The best 50 of the 50s. Nou, dat is een beetje een rare openingstune natuurlijk voor de AFA-show. Maar het is vandaag ook geen AFA-show. Het is vandaag de top 50 van de jaren 50. Zoals deze wordt samengesteld door Soraya. En Soraya is zelfs in de studio. Soraya, een hele goede dag. Een hele goede dag, Jos. Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? We hebben wat leuke weetjes uit alle jaren 50, 51, 52, noem maar op. En we hebben natuurlijk bovenal hele leuke muziek. We rocken en rollen jullie van de bank. Nou, laten we daar maar inderdaad dan maar gewoon mee van start gaan met uh, de nummer 50. We gaan het een beetje 50 om 50 om, om 5 doen natuurlijk, niet 50 om 50, want dan zeggen we hier niks meer. 5 om 5, dus we gaan luisteren naar uh, de nummertjes 50 tot en met 46 en dat wordt muziek van Buddy Holly die komt uh, zelfs twee keer voor in dit blokje. Cliff Richard, Eddie Cochran en we gaan luisteren naar Les Paul en Marty Ford. Maar we beginnen op nummertje 50. Buddy Holly is hier en oh boy. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you oh. were meant for me. hesitating, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything. crazy, no boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you are working for me. Dum dum dum, oh boy. Dum dum dum. racing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you are what I meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you are what I meant for me. the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you are what I meant for me. Van 50 tot 1 uit de jaren 50. It's a blast! attack. high, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money.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 Wat horen we van 50 nog tot 46? Buddy Holly uit 1957 met Oi Boy. Sloterij op nummer 50. Les Paul, Mercy Ford met Tiger Rack uit 1953 op 49 genoteerd. En één plaats hoger op 48 was het Eddie Cochran met The Summertime Blues uit 1958. De volgende stamt ook uit dat jaar. Dat was Cliff Richard, het overberoemde Move It. En op 46 hoorden we zojuist Buddy Holly met Rayvon. En dat nummer kwam ook uit 58. Zometeen ga je muziek luisteren van de Lollipops van Sam Cooke, van Chuck Berry, van Lonely Avenue en nog een keer van Chuck Berry. Maar voordat het zover is, gaan we eerst eens even naar een nieuwsoverzichtje. En dat gebeurt allemaal door Soraya. Cuba. Fulgencio Batista wordt afgezet door Fidel Castro. Alaska wordt de 49e staat van de Verenigde Staten van Amerika. Barbie, de modepop van Mattel, wordt geïntroduceerd. In Eindhoven rolt de eerste daf personenauto van de lopende band. De eerste uitzending van het programma Sport in Beeld op de Nederlandse televisie, de voorloper van Studiosport. In Nederland wordt het half miljoenste televisietoestel eh, verkocht en er waren ook nog een paar hits van bijvoorbeeld The Furios, Zeg Niet Nee, Kingston Trio met Tom Doley, Paul Anka, Lonely Boy. Elvis Presley had er zelfs een paar, A Big Hunk of Love, A Fool Such As I, I Need Your Love Tonight en One Night. Nog een leuk bioscoopjournaal uit 1959. De duikboot Tijgerhai van de Koninklijke Marine vertrekt uit de haven van Rotterdam voor een oefreis naar West-Indië met aan boord enkele wetenschappers onder leiding van professor Vening Meines, die tijdens de reis zwaartekrachtonderzoek zullen verrichten met eh, speciale apparatuur. Dat was het alweer, dat nieuws nieuwsoverzicht. Dat was 1959, als ik het mag zeggen. Ja, helemaal. Wij gaan door hier met de muziek. Hier zijn de Lollipops op nummertje 45. la tot 1, 1, 1 bij de Everybody loves to cha-cha-cha. Mm. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh, everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do the cha cha cha. She said she couldn't do the cha cha cha. She couldn't, no, she couldn't cha cha cha. Ooh, my baby couldn't do the cha cha cha. I told her not to worry. They'd play some other dance but we sat there for an hour and a half and we never got a chance. For every song they played was the cha cha cha. Every song they played was the cha cha cha. Tom Dooley, Chief for two, cha cha cha. Ooh, every number was the cha cha cha. I told her not to worry. There's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her one, two, ooh, one, two, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, all right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised? For you see. After we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha cha cha. Ooh, she loves to do the cha cha cha. She likes her. Ooh, she likes the cha cha cha. Ooh. Everybody likes the cha cha cha. They do it one two, all right, one two, and up now, all right my baby, let's cross now mm, and turn now. Whoa, whoa, whoa, to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business much must business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overruled. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. something wrong, dime gone will mail. I ought to operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army crew, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station. Too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil. A dollar gas. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your botheration. Get away. Leave me be. business for me. has got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke of the 50s. van de Shordettes uit 58. Sam Cooke met Everybody Loves to Cha Cha Cha uit 59. Chuck Berry met Too Much Monkey Business uit het jaar 56. Lonely Avenue van Ray Charles uit 58. En van Chuck Berry Back in the USA uit 59. Wel een leuk weetje. Ik had het hier net met Jos erover. Ik zeg, je hebt daar een ander nummer eh, of een andere artiest met hetzelfde nummer, Back in the USA van Bruce Springsteen. Maar Jos, vindt Bruce maar helemaal niks. en we gaan door naar wat weetjes uit 1958. De Europese Economische Gemeenschap gaat van start en de eerste Europese Commissie treedt in functie. Locomotief 3737 rijdt de laatste rit als stoomlocomotief in dienst van de Nederlandse spoorwegen. Dit betekent het einde van het stoomtijdperk in Nederland. Bij Texas Instrumentus wordt de chip uitgevonden. De eerste paal wordt geslagen voor de Euromast door burgemeester Van Walsum. Het eerste boek van Pietje Puk wordt uitgebracht. Hoe leuk was dat, Pietje Puk? En er waren ook nog weer een paar platen hits, zoals de Shortets met Lollipop die u net hoorde. Elvis Presley met Jailhouse Rock, die komt er ook nog aan mensen. De Butterflies met Willem wordt wakker. En president Isaac Ben-Zwi van Israël die bezocht Nederland op 14 juli 1958. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, A little shoe shine boy, he never gets slow down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how to keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoe shine rag, and then he said, Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Thank you. Get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes. Get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoe shine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right, he took his shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, You mighty little boy to be a working that way. He said, I like it with a big wide grin. Kept on a popping and he said again, Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does a million dollars worth of good, for you get a rhythm. When you get the blues. The best 50 of the 50s. just a little girl, I ask my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. be when I grew up. eyes to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, What will I be? little bit with Saroya and Ferry in the Dishy Show. so I walk one, fly three, fly four, five, six, seven, fly eight, fly more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 50 before I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. When she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with a aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away, so I walked one, two, five, three, five, four five, six, seven, flat, eight, flat more. Up on the twelfth, I'm ready to drag. A fifteen, the four, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, i am using the stairs. Up the hair before it's too late. I'm a baby too much to wait. All this climbing is a getting me down. To find my corpse draped over a rail, but I climb one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Saroja and Ferry terug naar de jaren 50. U hoorde Johnny Cash met Cat Rhythm. Nou, wij hopen hier ook dat jullie al een beetje het ritme hebben gekregen van de jaren 50 hoor. Eh, toen hadden we Doris Day met Kesera en Sera. De Mercy van Dodie Stevens. In the Still of the Night van de 5 settings. Oh, ik vergeet helemaal de jaargetijden. Dat kan wel eens gebeuren. Hè? Ik zal het nog even benoemen. Van Johnny Cash was uit 59. Doris Day natuurlijk uit 56. De Mercy doods uit 59. In de Still of the Night van de 5 settings uit 56. En toen hadden we Eddie Corren met 20 Flight Rock uit 57. Nog wat mooie weetjes uit het jaar 1957. De AOW, oftewel de Algemene Ouderdomswet, die treedt in werking in Nederland. Het speelgoedbedrijf WAMO produceert de eerste frisbee. Wie heeft dat vroeger niet gedaan? Ondertekening van het Verdrag van Rome, de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. In Amsterdam worden bij 12 zebrapaden oranje knippenbollen geplaatst. Al snel blijken de automobilisten dit waarschuwingslicht massaal te negeren. En de invoering van maximumsnelheid van 50 km per uur binnen de bebouwde kom in Nederland. heftig van de jaren 50. Your baby blue eyes and your promising lies have got me in a mess. Why don't you keep it right and quit trying to fight every time you get distressed? Your sugar daddies and your money man, well I know they're treating you right. Why don't you do something? you whether wrong or right. Cause baby, tonight, tonight's the night. it, cause it feels so fine. I love it, I love as it thrills my spine. I love it, I love cause you're mine, oh mine. I love your honey love. me, let me, let me. 50 of the 50s. The best thing in life is free. You can give it to the birds and bees. I need money. I need money. I need money. Oh, yes, that's what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. I need money. I need money. Oh, yes, that's what I want. don't get everything is true. What it don't get, I can't use. I need money. I need money. I need money. Oh yes, that's what I want. A whole lot of money. Money, Oh, yeah, that's what I want. Money don't get everything, that's true. What it don't get, I don't want. I need money. I need money. I need money. Oh, that's what I want, baby. Thank you. de is het weer tijd geworden voor een overzichtje. Wat zeg ik, de afwasshow? Ja, het is wel de afwasshow, maar ook weer niet. Het is gewoon een overzichtje van de, de top 50 van de jaren 50. En je hoort het al, de nummertjes die duren kort, dus we schieten al lekker op. Straks hebben we gewoon de helft al gehad in het eerste uur hier. Nou ja, goed, we gaan wel kijken hoe ver we komen natuurlijk. En anders eh, plakken we er wel wat anders aan vast. Ik heb ook nog geloof ik wel wat singles, dus misschien krijgen we wel een afterparty, zoals dat heet. Op nummertje 35 in 1956 hoorde je dus zelf weer als met twee reebruine ogen Johnny Baudet op nummertje 34 met You Baby Blue Eyes. Honey Love van de Drifters uit 1956 staat op 33 genoteerd. En op 32 vonden we John B. Hooker met Money. En die komt uit 1959, maar daar heb ik zo mijn twijfels over. En uit 1957, op 31 hoorde je zojuist de Diamonds. De echte Diamonds dan met Little Darling. En eh, het is inderdaad tijd geworden voor het overzicht. We hebben ook nog een, het nieuwsoverzicht. En we gaan geloof ik toe naar 1956. Dat klopt. En dat nummer van John Lee Hooker, daar heb je helemaal gelijk in. Het is eigenlijk bedacht in 1959. Dus ik dacht, hup, die plempen we er gewoon bij. Maar hij komt eigenlijk uit 1966. Daarmee ga ik naar het jaar 1956. De eerste NTS-journaal op de Nederlandse televisie met onderwerpen als hardnekkige gladheid, interview met Caroline, de dochter van schaakkampioen Max Euwe en jongstieren door de straten van Pamplona. De eerste editie van het Eurovisie Songfestival vindt plaats in Lugano, Zwitserland en wordt gewonnen door het liedje Refrain, gezongen door Lies Asja. Even de balzijde omslanger. In het Nederlands betaald voetbal gaat de eredivisie van start. En over voetbal gesproken. Nederland wint op 14 maart 1956 in een sneeuwbui de vriendschappelijke voetbalwedstrijd in het Rijnstadion te Düsseldorf tegen wereldkampioen West-Duitsland met 2-1. Het is de eerste naoorlogse interland tegen West-Duitsland. Abel Enstra scoort eerst twee doelpunten voor Nederland. En een klein stukje bioscoopjournaal uit 56 pinkse drukte in de natuur. En na afloop ligt er dan natuurlijk een grasveld vol met achtergebleven afval. Het is, het is en blijft natuurlijk moeilijk om het in de prullenbakken te rooien, hè? ook zelfs vroeger. En we gaan door met het volgende nummer, hè, Jos? Oh moet wel een microfoon openzetten, die had ik al dichtgezet. Precies. Ja, ik mag eh, niet zomaar praten als een ander aan het praten is. Dus vandaar dat ik de microfoon dicht had gestaan. We gaan eh, verder met eh, de lijst. De nummertjes 30 tot en met 26. We horen muziek van... Ja, we horen muziek van Elvis Presley, Bobby Darren, Ray Charles, Chuck Berry. En we beginnen met Sam Cooke. Hier is Summertime. summertime is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. sky. But until that morning, there is nothing can harm you. No, no, no, no. With daddy and mommy standing by. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline. Oh, Maybelline? Why can't you be true? You back doing the you used to do. A Cadillac pulled up to got hot and wouldn't do no more. The gun got and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing, do you? de jaren 50. It's a the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it. and mess around. call girl to call. 50s. Je luistert naar de Affa Show en speciale aflevering de top 50 van de jaren 50. En we doen het hier samen met Saroya. Op nummer 30 hoorde u Sam Cooke met Summertime uit 1958. Daarna kwam Chuck Berry op nummer 29 met Maybelline uit 1955. Ray Charles op 28 met Mess Around uit 1957. Op nummer 27 Bobby Darren Dream Lover uit 1959. Een favorietje van Jos begreep ik, dus die hebben we er ook hup bij gezet in die lijst. En op nummer 26 Elvis Presley met Hound Dog uit 1956. En we zitten op de helft dan? Ja, we zitten nu precies op de helft, hè? inderdaad. Het gaat snel, het gaat snel. We rocken en rollen er helemaal doorheen, lijkt wel. Nog wat weetjes uit 1955. Er was een eerste uitzending op de Nederlandse televisie door de KRO van het kinderprogramma Dappere Dodo. Tijdens een talentenjacht wordt Johnny Jordaan eerste en Tante Leen tweede. Voor beiden is dit de start van hun carrière. De wedstrijd is georganiseerd door platenmaatschappij Bovema om de stem van de Jordaan te vinden in de Nederlandse plaats Bussum brandt Studio Irene af. Dat is dan weer wat minder. Hè? De handelsreiziger Ray begint met de uitbouw van een serie fastfoodrestaurants onder de naam McDonald's. Kun je nagaan hoe lang het al bestaat, hè Jos? Eh, ja, dat zeker, ja. Maar ik moet er niets van hebben van dat fastfood. Ik vind het zo chemisch. Eh, nee, nee, is niks van mij. Ik, ik vind het absoluut geen jaren 50 eten. Absoluut niet. En de eerste aflevering van Swiebertje. Met natuurlijk Joop Doderer in de hoofdrol op de NCRV televisie. Dat was ook zo leuk, hè? Swiebertje. Zelfs ik ken het nog. Ik keek het vroeger ook. Ik heb er nog dvd's van. Nou, hoe leuk. Ja. En eh, we willen nog even Anne bedanken. Want zoals u het hoort, de vaste luisteraars horen het vast wel van de afwasshow. De singles die zijn niet ingesproken door Jos zelf, maar door Anne die ook wel eh, de Bankshow presenteert. Ja, de Bankshow ja, inderdaad. de eh, Bankshow, hè? En, vroeger zelfs nog de Afwashow gepresenteerd. Kan je nagaan. de midweekse ja. was dat. Precies. Onder het pseudoniem Oma, zo heette dat vroeger. Eh, we gaan lekker door. Ik dacht dat ik nog een tuentje had. Nou, we starten hem gewoon. We gaan wel door met die muziek natuurlijk. Maar we hebben toch tijd en tijd zat natuurlijk. En wat gaan we het eh, volgende blokje van 5 doen? Eens even kijken hier op mijn lijstje. Dan ga je muziek horen de van... Del Vikings. De Del Vikings, de Elvens, Bill Haley, Roy Orbison. Die komt als eerste keer voorbij. Ik denk dat die nog wel een keer komt, denk ik. Weet ik eigenlijk niet eens. We zien het vanzelf. En Bobby Freeman. Ja, dat is Roy trouwens Orbison komt ook inderdaad nog een keer voorbij op nummer 7. ja. ja. Bobby Freeman is trouwens ook een, een, ontzettend goed nummer. Ik zou zeggen, zet je dansschoenen maar vast klaar. Maar we gaan hier eerst beginnen met nummertje 25. Hier zijn de Del Vikings. Come on and go. give me a chance. Come, come, come, come, come into my heart. No, darling, we will never part. I need you, darling, so come go with me. come come De beste 50 van de jaren 50. Seven little girls sitting in the back seat, hugging and a kissing with Fred. I said, Why don't one of you come up and sit beside me? And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your drive keep your hand. through the town, drove through the country, showed them how a motor could go. I said, How do you like my triple carburetor? And then they whispered low. All together now, one, two, three. Keep your mind on your driving. seven little girls sitting in the back seat, everyone in love with Fred. I said, You don't need me, I'll get up at my house. And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your driving. Kissing and a hugging with Fred. Oh, Freddy. Kissing and a hugging with Fred. Come on. Kissing and a hugging with Fred. Gee. Kissing and a hugging with Fred. Wow. Kissing and a hugging with Fred. Ah, and Ferry in the Dishy Show. Cold as a codfish, hot as a coal, hot dog, buddy. Well, bless my soul, I'm rocking, rocking on down the line. like a rooster, highs like a frog. When I hear music, I holler hot dog. I'm a rockin'. straps and 14 rights, and I'm rocking, rocking on down the line. Hot dog, buddy, buddy, a hot dog all the time. Danced last night, the night before. Well, let's see tomorrow, gonna dance some more, cause I'm rocking, rocking on down the line. Hot dog, buddy, buddy, a hot dog all the time. Hot dog, buddy, buddy dog, buddy, buddy. Hot dog, buddy, buddy. Of that you ever seen. Oh. Uh, uh, uh, Uptown, I see most every day. Uptown, oh, but she never ever looks my way. I'm just a bellhop, you see, I can't stop. to the 50s with Saroya and Ferry in the Dishy Show. the 50s. Zo, en eh, bij Ferry en Soraya, we doen vandaag hier de top 50 van de jaren 50, is het weer tijd voor een overzicht geworden. We deden de nummers 25 tot en met 21. Come and Go With Me van de Del Vikings uit 1957 staat genoteerd op 25. Op 24 staan de Evans met Seven Little Girls Sitting in the Backseat of My Car of zoiets. Helaas heb ik geen auto. Het nummer komt uit 1959. Drie jaar daarvoor, in 1956, was het Bill Haley en his comments met Hot Dog Buddy Buddy. En in 59 hoorden we, nee, uit 1959 hoorden we op nummer 22 Roy Orbison met Uptown. Soms word je er knettergek van, van al die nummers. Eh, niet de muziek, maar de nummers op zich. Bobby Freeman staat genoteerd op nummertje 21, Do You Wanna Dance. En ik zal vast vertellen wie we straks gaan draaien, voordat we het nieuwsoverzicht beginnen. We krijgen vijf nummers, uitsluitend Nederlandse plaatjes. Hoe verzinnen we het? Je gaat luisteren straks naar de drie kleine kleuters Wim Zonneveld, de Silvera's en Helentje van Capelle. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even overschakelen naar Soraya voor een nieuwsoverzicht. Ik denk ongeveer het 1954-55. Dat klopt helemaal. Toen werd in Doetinchem profvoetbalclub De Graafschap opgericht. En in Friesland. Nou, Bert en Marcel die houden hun oren spits. Die denken, wat is er in Friesland? Voor de tiende keer wordt de Elfstedentocht verreden. De winnaar is Jene van den Berg. Dat was in februari 1954 om precies te zijn. In een New Yorkse studio nemen Bill Haley en his comments het nummer Rock Around the Clock op. U hoorde ze net al met Hot Duck Buddy Buddy. En uh, Rock Around the Clock, daarover misschien straks meer. En de UEFA, de Europese Voetbalbond UEFA, werd toen opgericht. En dat was in juni van dat jaar. Nog een leuk bioscoopjournaal uit 1954. In voorbereiding op het toeristenseizoen maken de Volendamse meisjes in klededracht klededrachtpoppen. poppen. Nu kan je tegenwoordig in Volendam in klededracht op de foto. Hè? <laughs> ja, <laughs> hoe verzin je het? ik heb het nog nooit gedaan. In geen 300 jaar. Maar ik ben ook nog nooit in Volendam geweest. Dus dat ik scheelt natuurlijk een hoop. Wie weet. Nou, dat waren alle weetjes uit 1954. Eh, Dan gaan we eens even naar een leuk nummer luisteren. Ook wel een beetje een geinig nummer, hè? De Trabbelzak Boogie van de Drie Kleine Kleuters. de Trabbelzak Boogie. De Trabbelzak Boogie. De Trabbelzak Boogie. De Trabbelzak De Trabbelzak Boogie. De Boogie trappenzaak boogie. De trappenzaak boogie. De trappenzaak boogie. De trappenzaak, trappenzaak, trappenzaak boogie. Kijk, nu zijn ze aan het slapen. Bobby Lief is zelfs aan het gapen. Met zo'n blasje op de kaken zullen ze geen herrie maken. Klaap die kleine lieve apen. Slapen, slapen, slapen, slapen. Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor. Dag. Haha, zit in het bergmaffen. <laughs> Nu is ze weg, nu is mama weer weg. Oei, de zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak boerie. De zappelzak, zappelzak, zappelzak boerie. Wat zie ik daar, wat zie ik daar. Oh, wat een pracht van Doing it out, boys. Nu is het uit, nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? papi is boos. Dan moet je weer even stil zijn. Haha, die gekke papi. Hij gaat naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg, papi is, papi is weg. Oei! Zappazakboeri. de Zappazakboeri. Zappazakboeri. Zappazakboeri. Zappazakboeri. Zappazakboeri. cookie? Wil je soms een lekker koekje? Nee, de papa zegt Ik ben met katoentje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou. Ze maakte van boter, een dominee, een dominee pardoes. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die niet kie, en mijn zuster die niet kie, en mijn zuster die niet En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw pardoes. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, En mijn zuster die heet Kie. En mijn zuster die heet Kie. En mijn zuster die heet En ze maakte van boter een toverheks, een toverheks doos. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de babelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de babelvrouw. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die heet Kie. En mijn zuster die heet Kie. En mijn zuster die heet Kie. En ze je van boter een kastelein, een kastelein, pardoes. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zei de toverheks. Zij je pakken, zij je pakken, zei de toverheks er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de kark, in de kark, zie de dominee. In de kark, in de kark, zie de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster, niet, niet, die. En mijn zuster, niet, niet. En mijn zuster, niet, niet. En ze maakten van boter een barones, een barones per In de suite, in de suite, zei de baroness. In de suite, in de suite, zei de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelvrouw. in de kark, in de domini. zie de dominee. In de domini. in domini, kark, domini, de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster niet, niet, niet. En mijn zuster niet, niet, niet. En mijn zuster niet, niet, niet. ze maakten van boter een licht matroos, een licht matroos pardoes. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. In de suite, in de suite, zei de barones. In de suite, in de suite, zei de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, die. En mijn zuster, die, die. Zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie benen, mooie benen, zei patroos. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtpatroos. En de suite, en de suite, zei de barones. En de suite, en de suite, zei de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de tafelvrouw. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die niet ging, en mijn zuster die niet ging, en mijn zuster die niet maakte van boter een ouwe heer, een ouwe heer paradoos. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de ouwe heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de ouwe heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie bienen, mooie bienen, zei de lichtmatroos. Mooie bienen, mooie bienen, zei de lichtmatroos. In de suite, in de suite, zei de barones. In de suite, in de suite, zei de barones. Uurs betalen, uurs betalen, zei de kastelein. Uurs betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelvrouw. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die niet kind, en mijn zuster die niet kind, en mijn zuster die moet je naar de botermarkt gaan, naar de botermarkt gaan. Ze kon maken wat ze wil, ze komt maken wat ze wil, ze kon maken wat ze wil, ze kon maken wat ze wil. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de navelvrouw. Zijn je pakken, zijn je pakken, zei de toverheks. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. En de zwikte, en de zwikte, zei de barones. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. fijn. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn. Heel de dag is het dan feest, tot we uit zien een beest. me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me? Nee, nee, nee, nee, je, moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen die wonen er vast. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht is net of er wat aan me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep <laughs> ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT, maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee en besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee modden, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mod. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van modder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. <laughs> En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, twee en tien morten kinderen. Een familiemanje, woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten, als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de moet toch leven moet. die lieve Charlotte en moddige Bas. Met de dochter van moeder wonen in Yes. Saroja en Ferry gaan terug naar de jaren 50. En bij Jos en Saroya in de top 50 van de jaren 50 is het weer tijd geworden voor een overzichtje. We deden de nummers 20 tot en met nummertje 16. Op 20 stond de trappelzachtboekie van de drie kleine kleutertjes. Het nummertje komt uit 1956, twee jaar eerder uit 1954. Wim Zonneveld staat hiervoor genoteerd, maar volgens mij was dat de naam van het theatershow van Wim Zonneveld. Met Katootje, die naar de botermarkt was geweest, staat op 19. De Servera's, al eerder kwamen we ze tegen. Uit 1957 was dit de postkoets uit en die staat op nummertje 18. En op 17 het overwelbekende. En dan gaan we naar de speeltuin van Helentje van Capelle. En dat komt uit 1951. Ja, het zijn allemaal plaatjes die gewoon eh, oude zelfs zijn als ik. keer nagaan. En, dat, en ik ben oud. Dus eh, vandaar... Eh, <laughs> dat het allemaal plaatjes zijn van 50, 60 jaar oud. Ongelooflijk. Eh, en op 16 vonden we natuurlijk Doris met de twee motten. En dan gaan we even naar een nieuwsoverzichtje toe, denk ik, Soraya. Ik denk zo van 1954 of zo. 1953 53 al. Wat snel, Jos. Times flies when you're having fun. Hè? <laughs> President Harry Truman kondigt aan dat de VS een waterstofbom ontwikkeld heeft. Een zware noordwestenstorm laat vele dijken breken in de nacht van 31 januari op 1 februari. Niet alleen in Zuidwest-Nederland, maar ook in België, Engeland en Noordwest-Duitsland. Elisabeth II van het Verenigd Koninkrijk die wordt gekroond in Westminster Abbey. Een wapenstilstand beëindigt de Korea-oorlog. In Nederland moeten bromfietsen voortaan gebruik maken van het rijwielpad. En in Rotterdam wordt in de nog kale vlakte van het gebombardeerde stadshart het groothandelsgebouw van Huig Maaskant in gebruik genomen. En hier ook hebben we ook nog een leuk bioscoopjournaaltje uit het jaar 53. De wederopbouw van de binnenstad van Eindhoven na Wereldoorlog 2. Geconcretiseerd in de renovatie van winkelcentrum De Demer. Dat waren alle weetjes alweer uit 53. Dankjewel Soraya. Trouwens, jij had het over de wederopbouw van Rotterdam. Eh, ik ben natuurlijk niet van net na de oorlog. Dat was wel een poosje later. Maar ik weet nog als kind, toen ik voor het eerst naar het oogziekenhuis was. Toen was ik een jaar 5, 6, Dat ik toch nog langs het oogziekenhuis daar had je gewoon hele open vlaktes nog liggen. Dat was een heel typisch gezicht. Je keek zo op die stad neer vanuit die openbare vlaktes. Want het was gewoon nog niet hersteld. En daar praten we over de jaren 60. Dus kan je nagaan hoe lang dat eh, geduurd heeft. dat kan je nu ook niet meer doen. Dat Dan zie je het niet meer. Nee. Allemaal uh, hogere gebouwen. Ja, Rotterdam is wat dat betreft veranderd. Maar ik ben er volgens mij ook al 20 of 30 jaar niet meer geweest. Dus ik zou geen idee hebben hoe het er nu uitziet. Maar toch eens een fietstochtje daarin? Eh, nee, ik denk het toch niet. <laughs> Even snel door de stad van Rotterdam. <laughs> Wij gaan hier maar door met de muziek. En we gaan het laatste blokje 5 om 5 doen. Want vanaf de nummer 10 tot en met nummer 1 gaan we gewoon even de plaatjes apart doen. Wat kan je verwachten in, het, eh, in de top 50 van de jaren 50 in het blokje van 5 wat komen gaat? De Cordettes komen voorbij, Jim Reeves, de Isley Brothers, Bobby Darin en de Everly Brothers. Die mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Maar we beginnen met Mr. Sandman. Hier zijn de uh, eh, dat eh, ben ik even kwijt. De, de cordettes. Dus shortettes, cordettes, maakt mij het allemaal uit. Kadetten. Geef er een draai aan. Geef niks. Hier is Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover.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 Sandman. Yes? Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Archie, And lots of wavy hair like Lee. 50 of the 50s. Bimbo, bimbo, where you gonna go, we oh bimbo, bimbo?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 All the girlies follow him just to beg him for a bite. Bimbo, bimbo, candy on your facey, oh bimbo, bimbo, chewing on your gummy, oh bimbo, bimbo, when you gonna grow? Everybody loves you, little baby Bimbio. You never catch him sitting still, he's just the roving kind.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 Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your What are we gonna tell our friends when they Ooh la la, wake up, Wake up, Well, I told your mama that you'd be in by ten. we gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose cooked, our reputation he shot. Wake up, little Susie up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, Ooh la la, wake up, little Susie, wake up. best 50 of the 50s. Zo, daar waren we weer luisteraars. Ja, ondergetekende had, was zelf even weg. Ik had namelijk een rookpauze. Dus de techniek en de presentatie. Nou, presentatie was er even niet in het blokje van 5 natuurlijk. Maar de techniek werd helemaal verzorgd door Soraya. En dat ging volgens mij, ik heb het zelf niet gehoord, maar wel helemaal correct. Eh, als beloning mag jij dit laatste blokje van 5 maar afkondigen dan. Dat is op nummer 10, de Drifters met... Oh, wacht, ik ga er helemaal in nummer 10, joh mensen. Op nummer 15, de Shordettes met Mr. Sandman uit 1958. Toen hadden we Bimbo van Jimmy Reeves uit 1957. De Isley Brothers met Shout 1959. Een lekker zomers nummer Splish Splash van Bobby Darren uit 1958. Toen op nummer 11 de Everly Brothers met Wake Up Little Susie uit 1957. En dan hebben we denk ik ook nog wel een overzichtje. Volgens mij gaan we naar het jaar 52 toe, dus dat, schiet ook al lekker helemaal. Op. In Nederland wordt de distributie van koffie afgeschaft, waarmee aan de rantsoenering van voedsel en andere levensbehoeften wegens de Tweede Wereldoorlog een einde komt. Oh jee, geen koffie Jos, dat zou wat zijn, hè? Eh, dat kan niet. <laughs> nee. Dan kan, dan kan ik ook niet meer fietsen, dat gaat niet. <laughs> Gelukkig is er nu wel volop koffie, hè? Het Amsterdam Rijnkanaal wordt geopend. En wat wordt er ook geopend in mei 52? De Efteling in Kaatsheuvel. Wie is daar niet geweest als kleinkind? En als grootkind ook natuurlijk, hè? In Nederland gaat het televisiebeeld tot 18 augustus op zwart wegens vakantie. Toen kon dat nog. Als het nu op zwart gaat, dan gaat iedereen in de bres, denk ik wel. Hè? Nou, ik heb daar niet zo last van hoor. <laughs> Vervente tv-kijkers misschien wel, je meer, niet. Meer luisteraars voor de afwasshow dan. Precies, dat is ook weer zo. Het eerste verhaal over Jip en Janneke verschijnt in het Parool. Wie is daar niet uit voorgelezen door mama of papa? En we hebben nog eh, wat verschillende hits. En er is wel eentje leuk. Die hebben wij net gedraaid naar De Speltuin. Die opgenomen was in 1951. Maar een hit in 1952 van Helentje van Capella. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, weetjes uit 1952. En dan gaan we naar de nummer 10. Hebben we weer de Drifters. Die hadden we net al met het nummer Honey Love op 33. En nu met Ruby Baby uit 58. zijn hier aangekomen aan de top 10 van de, jaren, van de top 50 van de jaren 50. En het nummer 10 geluid, dat was de Drifters met Ruby Baby. En wat gaan we op nummertje 9 verwachten? Op nummertje 9 hebben we Ricky Nelson. Oh, wacht even, even oh. overnieuw. Je microfoon stond niet open. Mijn fout. Oh jee, opletten. <laughs> <laughs> op nummer 9 hebben we Ricky Nelson met I'm Walking. En het nummer Ruby Baby, dat was volgens mij ook nog door de, door de Nylons gezongen. Ken je dat? Ik heb geen idee, maar ik draag ze ook niet. Dus. <laughs> Nummer 9, Ricky Nelson, I'm Walking. The best 50 of the 50s. I'm walking, yes indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, and I've waited for your company, and I'm hoping. till you come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'd even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me. Hang on. do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. Be pretty baby, I'd even die. I'm walking. Yes, indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me. Het nummer, 9 geluid, je hoorde Ricky Nelson en I Am Walking uit het jaar 1951 wat weetjes. Nederland wordt getroffen door een 10 minuten durende aardbeving. In de Rotterdamse haven arriveren de eerste abonnees, gedemobiliseerde uh, knilmilitairen, die op dienstbevel naar Nederland komen. Ze worden gehuisvest in de kampementen Schattenberg en Lunetten. De oprichting van de Europese gemeenschap van kolen en staal door Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg. En een stukje bioscoopjournaal, ook uit het jaar 51. Vanuit de haven van Rotterdam vertrekt het weerschip Cumulus naar zijn ligplaats op de Atlantische Oceaan, waar het zijn centrale taak gaat vervullen. Het verzamelen en verstrekken van meteorologische gegevens en het steunverlenen aan de trats aan de transatlantische luchtvaart. Wat een woord, hè Jos? Ik struikelde er gewoon even over. En dan gaan we eigenlijk oebidoebidoe naar het jaar 1956 met Roy Orbison. Nee, je slaat er een over. Slaakt er een <laughs> over? Oh ja, we gaan eerst nog naar de gevangenis.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 En dan gaan we nu naar het nummer 7 met Roy Orbison, Ooby Dewey uit 56. The best 50 of the 50s. Hey baby, jump over here when you do the I want it. dat was dan wel Roy Orbison met Ubi uit 1956. Ik wilde het net gewoon te snel gaan. Ik zit nog te lachen om mijn eigen stunt een beetje. <laughs> Je kan het wel eens hebben. Hè? Daarmee zijn we aangekomen bij de nummer 6, de weetjes eh, uit 1950. Die bewaren we nog even voor zometeen. Gaan we eerst even lekker luisteren naar Jerry Lee Lewis met Real Wild Child uit 1958. real one. Deze lijst is trouwens samengesteld door Soroya. Ik heb er totaal geen aandeel in gehad. Dus als jullie klachten hebben over de volgorde van de muziek of op de muziek op zich. Ja, graag bij Soraya, niet bij mij. Ik heb er helemaal niets van te maken. Ik zit hier alleen maar een beetje voor de techniek en af en toe wat in de microfoon te brabbelen. Dat was het nummer 5 geluid. Jerry Lee Lewis en Real Wild Child. En daarmee zijn we gekomen bij de nummer 5, Little Richard met Long Tall Sally. Inmiddels zit volgens mij niemand meer op de bank, Jos, want iedereen is van de bank afgerok en rol, denk ik wel. <laughs> we mogen het open. <laughs> het kan ook niet anders, hè, want er zijn heel veel swingende nummers die we in de lijst hebben tot nu toe. Dat is niet zo gek, want het was natuurlijk eigenlijk een beetje. Het zijn allemaal voorlopers van de hedendaagse popmuziek. Heerlijk, toch? Goed, we gaan naar uh, nummer 5. Little Richard Longtal, Sally uit 1956. De beste 50 van de jaren 50. Gonna tell and Mary Barnacle John. He claimed he had the music, but he had a lot of fun. Ja, dat was Longtal uit 56, zoals we net al zeiden. We zijn aangekomen bij de laatste weetjes uit 1950. Oh, oh deden we dat nu? Anders had ik het toentje opgezocht. Oh ja. Ja. Nou, nou we kunnen hem ook straks even doen. Of zonder toentje. Nee, zoeken we toch nee, even we zoeken, we zoeken hem even op. Waar ligt dat ding? Geen idee. <laughs> Vertel ik alvast wat over eh, de nummer 4. Zo hadden we het net. Doris D op nummer 39 met Kesera Sera Sera. En die hebben we dadelijk op nummer 4. Dan komt Doris D. weer even tevoorschijn met T for Two. Wel uit het jaar 1951. Maar eerst de weetjes uit 1950. Nederland krijgt ingevolgen de overeenkomst tussen de geallieerde, geallieerde mogendheden in zaken de van Duitsland ontvangen herstelbetalingen 30.646 kilo goud toegewezen. De DAF-fabriek in Eindhoven wordt geopend. Sukarno roept Indonesië uit tot een aparte republiek. Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen. Dat was het begin van de Koreaanse oorlog in juni, eh, juni 1950. In Enkhuizen wordt het Zuiderzeemuseum geopend. Twee bioscoopjournaaltjes. Eentje uit november 1950. Een landelijke actie die de mensen vraagt om op piekuren zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. Voor de elektriciteitscentrales die tijdens en ten gevolge van de oorlog niet konden worden vernield en uitgebreid, is de vraag te groot aan het worden. Dat had je toen de tijden Was het nog niet zo eh, vanzelfsprekend als nu. En we hadden nog een bioscoopsnoutje uit 1950 over de veredeling, veredeling van tulpen. Daar staat verder niet veel bij, maar ja, tulpen. Daar nou, bestaat het uh, eh, Nederlands uit, hè? Wij zijn bekend om onze tulpen. Ik denk dat dat eh, nieuwe procedures waren om zo of andere tulpensoorten te krijgen, noem maar op. Trouwens, de tulp is totaal niet Hollands. Het is een Turkse plant. Komt uit Turkije vandaan, origineel. Oh, kijk. Maar het is in uh, eh, 1600 of zoiets is die in Nederland geïntroduceerd. En die zagen er opeens wel wat brood in. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Vandaar dat ze hebben gezegd, een tulpen komen uit Nederland. Ja, precies. Wat een stelletje jokkenbrokken ja. zijn we soms, hè? <laughs> maar dat heb je met veel dingen. De aardappels bijvoorbeeld. Wij vinden de aardappels een typisch Hollands gerecht. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar de aardappel die komt gewoon ergens uit eh, Zuid-Amerika vandaan die is nooit in Nederland origineel geweest. Denken wij allemaal Hollands voedsel te eten? Die is gewoon meegenomen. Komt overal nergens vandaan. Die is overal een keer meegenomen. Dat geldt ook voor tabak bijvoorbeeld. Dat eh, kenden we vroeger voor 1400 niet eens. En de Indianen hebben ons allemaal aan het roken gebracht. Zo ging dat ongeveer. Maar we gaan door met de muziek. Want we zeggen wel van het is allemaal korte nummers en het duurt niet zo lang dit programma. Maar als we nog even doorgaan, dan zitten we hier natuurlijk om een uurtje of vijf nog. Ja. Eh, we hadden gehad Longtail Sally met Little Richard. En we gaan naar de top 4 toe van de top 50 van de jaren 50. En die kan eigenlijk niet ontbreken in een top 4 natuurlijk. Eh, dat was natuurlijk wel het icoon van de jaren 50. Hier is Doris Day en T for Two. two for tea. Just me for you, and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations. On weekend vacations, we won't have it known, dear, that we own a town. to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. on my knee. T for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, on the telephone. Dear. Day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. Ja, dat was Doris D. met T for Two uit het jaar 1951. Ook zo'n heerlijk nummer, Chuck Berry. En die hadden we het er net ook even. Ik zit snel te spieken op welk nummer dat die stond. Ja hoor, op nummer 29 met Maybelline uit 55. En ook zo'n mooi nummer van hem is Johnny B. uit 1958. Luistert u maar even. we swingen onderhand van onze stoel af. Maar we zijn ook al bijna bij het einde gekomen. Ja, het wordt wel een beetje spannend nu wat je ervan gemaakt hebt van die top. Ja, hè? Wat zou twee. het zijn? Ja. Wat zou er op nummer 2 staan? We hebben Tromroffel, dames en heren. <laughs> Elvis Presley. hey, hadden we die al eerder? Ja, die hadden we al eerder. Hound als ik het mogen zeg. Ja, volgens mij wel, ja. En op het nummer 26. Het is ook zo leuk hè, wat Elvis allemaal had. En we gaan weer terug naar eh, de gevangenis. We mogen weer niet lang start. <laughs> we blijven aan de gang, jongens. Met het nummer Jailhouse Rock. Het rockte pan uit, uit 1957. Van 50 tot 1 uit de jaren 50. It's a blast! jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird. purple gang, rock. Everybody, let's rock. Everybody knows rock. to the rock. Number 47 number 3. You the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, rock with me. shifted and he said, Nick's Nick. 50 of the 50s. Ja, met Jill Rock zijn we op het einde gekomen van de lijst. Hè, bijna, Jos. Nog eentje te gaan. Nog eentje te gaan. Het was het nummer 2 geluid. Elvis Presley, Jailhouse Rock, 1957. Nou, ik laat uh, over aan jou, Soraya, om nummer 1 bekend te maken. Ik ga vast afscheid nemen van de luisteraars. Luisteraars van de Show, het was me een waar genoegen om hier met Soraya eens een keer wat anders te doen als de Alpha Show. Het was namelijk de top 50 van de jaren 50. En als het aan mij ligt, doen we over een poosje gewoon de top 60 van de jaren 60. En zo gaan we gewoon door tot de top 90 van de jaren 90. Kan allemaal hier in de Alpha Show. Arne Korevaar ontzettend bedanken voor zijn inbreng en alle jingles en tunes en noem maar op wat hij allemaal bij elkaar verzonnen heeft En eh, heel erg dank daarvoor. En ik zou zeggen, luisteraars, bedankt voor het luisteren. We gaan zo meteen luisteren naar het nummer 1 geluid, maar dat hoor je allemaal van Soraya. Ja, ik ga natuurlijk ook bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden, de lijst. Wij vonden het een schitterende lijst. We hebben hier lekker zitten swingen eh, op de stoelen. En eh, weet u nog, we hadden een leuk weetje in 1954 net. Dat in een New Yorkse studio Bill Haley en his Commerce het nummer Rock Around the Clock opnamen. Ja, waarom haal ik dat aan? Omdat we eigenlijk, nou we hebben gerockt around the clock, hè, wel uh, eh, 2,5 uur lang. En eh, we eindigen dus mooi met Bill Haley, Rock Around the Clock. En het nummer is gemaakt in uh, eh, 54, maar hij kwam dus uit in 1955.